7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg waarschuwt dat er valse verklaringen omtrent het gedrag in omloop zijn. De VOG's zijn bijvoorbeeld nodig om in de jeugdzorg te mogen werken. Een detacheringsbureau in de zorg ontdekte de valse verklaringen, schakelde de politie in en heeft de medewerkers op non-actief gesteld. De inspectie roept alle zorginstellingen op de personeelsdossiers te controleren op nep-VOG's. Israël heeft een gepland bezoek van twee Amerikaanse congresleden tegengehouden. De democraten hebben zich vaker kritisch uitgelaten over de manier waarop Israël omgaat met de Palestijnen. Premier Netanyahu zegt dat Israël het Amerikaanse congres respecteert... maar dat het bezoek van de twee bedoeld was om zijn land te beschadigen. President Trump had Israël al opgeroepen om de twee democraten te weren. Volgens hem haten ze Israël en alle Joden. Door een verkeersongeval bij Wilhelmina-dorp in de buurt van Goes... zijn volgens de politie 16 mensen gewond geraakt. Een aantal van hen is er ernstig aan toe. Er zijn meerdere auto's betrokken, waaronder een busje. Wat er precies is gebeurd op de N256 weet de politie nog niet. En de weg bij Wilhelmina-dorp is in beide richtingen afgesloten. Dat duurt nog tot vanavond laat, zegt de politie. En Mathieu van der Poel heeft de eerste etappe van de Arctic Race of Norway gewonnen. Hij bleef in de sprint landgenoot Danny van Poppel voor. Het was weer de eerste wegwedstrijd voor Van der Poel... die de laatste maanden vooral bezig was met mountainbiken. De Belg Tim Wellens is de nieuwe leider in de Binkbank Tour. In de etappe van vandaag door de Ardennen was hij de snelste. Door de bonificatieseconde neemt Wellens de leiderstrui over van de Ier Sam Bennett. Het weer nog. Vanavond nemen de buien af en gaat ook de wind wat liggen. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolking en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Het weekend wordt wisselvallig met wolken, wat zon en soms flinke buien en een stevige wind.